We stand together to the very end. There'll never be another love for sure. Ayaz as I let we go. Stones, heavy like the love you've shown. Solid as the ground we've known. And I just wanna carry on. We took it from the bottom up.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 De brandweer maakt sinds 2004 gebruik van de zogeheten C2000-portofoons. Al jaren zeggen brandweerlieden dat het systeem niet goed functioneert. In mei bleek uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken... dat de portofoons inderdaad soms dienst weigeren. Heers Ballin benadrukt dat er geen onveilige situatie mag ontstaan... en dat apparaten die niet functioneren moeten worden vervangen. De politie heeft een 18-jarige man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij gisteravond in Amsterdam een jongen van 16 heeft doodgeschoten. De Amsterdammer werd aangehouden in een woning in Vlaardingen. Hij is de hoofdverdachte in de zaak. De zes andere jonge mannen, die een paar uur na de schietpartij werden aangehouden, worden over hun betrokkenheid verhoord. Het slachtoffer was net als de hoofdverdachte een bekende van de politie en werd gisteravond meerdere keren beschoten. De 16-jarige jongen overleed in het ziekenhuis. Volgens de politie kenden de hoofdverdachte en het slachtoffer elkaar aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. Een man heeft in Friesland 30 buspassagiers met de dood bedreigd. Dat gebeurde gistermiddag op de buslijn Leeuwarden-Bergen. De politie kwam vandaag pas met het nieuws naar buiten. De man kwam de bus in met een grote zwarte tas en vervolgens dreigde hij de boel op te blazen. Ook greep hij een passagier bij de keel. Dat leidde volgens de politie in de bus tot grote paniek. De chauffeur kon de bus in Tietjerk stoppen, waarna een aantal passagiers de bus uitvluchten. De daden gingen vervolgens ook vandoor. Hij is nog voortvluchtig. Het weer wisselend bewolkt bij een graad of 19. In het oosten kans op een buitje, maar vanuit het westen meer zon.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 Iedere vrijdagmiddag doen we dat tussen 3 en 5 hier op CFM Zandvoort. De 40 beste platen van Europa komen dan voorbij. 20e jaargang alweer van de lijst. Aflevering 35, vandaag alweer 3 september van 2010. Deze week 18 stijgers, 2 zittenblijvers, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook ruimte gemaakt moet worden in de lijst. Na 20 weken doet Stroom mee dat Allora Dans. David Guetta aan Virgin na 15 weken Getting Over You ook uit de lijst. En de commander van Kelly Rowland houdt er 13 weken vol. Elise Doolittle Pack Up is met 11 plaatsen de snelste stijger. De Sister Sisters Fire With Fire met 13 plaatsen de snelste daler. Lady Gaga, Alejandro en Rox My Baby Left Me staan beide alweer 18 weken in de lijst van Europa. En zijn daarmee het langst genoteerd. We slaan weer even de geschiedenisboek open. Op 3 september komen we in 1906. De Verenigde Natuurmonumenten doet er eerst aankoop, namelijk het Nadermeer. 1944 de Tweede Wereldoorlog. De geallieerde troepen bevrijden deze dag Brussel. En in 1995 wordt eBay opgericht. Alweer de 15e verjaardag dus van deze filing site. Terug naar 2010, terug naar de lijst van Europa. Zijn we aangekomen bij de nummer 16. Vier weken lang staan ze in de lijst van Europa.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 I will be ready with you. Zeven weken lang alweer in de lijst van Europa. Van 22 omhoog naar nummer 15 deze week. Daarvoor de La aan het Rosenberg trio Guitara. Van 25 omhoog naar nummer 16 in de vierde week. En voor het nieuws van 4 uur hoorde je ook nog een stukje van eh, Sherry's met haar Pyramid. Vijf weken in de lijst van 20 omhoog naar 17. Zometeen heb ik voor je de Ready Set Love Like Wow. En na die plaat gaan we even kijken naar de showbiz. Onder andere nieuws van Kanye West, JC, Rihanna, Lady Gaga. En ook een stukje over Snoop Dogg. block any your way. Cause you're a pretty little windstorm out on the boulevard. Something like a sunset. Oh, yeah, a shooting star. And I might drive myself insane if those lips aren't speaking my name. Cause I've got some intuition, or maybe I'm superstitious, but I think you're a pretty sweet pill that I'm swallowing down. To counter this addiction, you got me on a mission. Tell me, darling, can I get a break somehow? Could I say no? She's got a love like whoa girls got love like I feel like it don't make Cause you're bringing me in and now you're kicking me out again. so strong, then you on. I'm hung up in suspense. Because you're bringing me in and then you're kicking me out again. like a hurricane speed train. She's a moving car, catch her in the fast lane. Oh, I gotta know. Can I keep up with her pace? kicking into gear when I see that face. You can take up all my time, cause you're the only one that can make a storm cloud break, pulling out the sun. And I can get caught in the rain. Can I get your lips to speak my name? Cause I got some intuition, or maybe I'm superstitious, but I think you're a pretty sweet pill that I'm swallowing down. To counter this addiction, you got me on a mission. Tell me, darling, can I get a break somehow? Could I say no? She's got a love like whoa. you're bringing me in and now you're kicking me out again. Love so strong, then you on. And I'm hung up in suspense because you're bringing me in and then you're kicking me out again. Cause we only have one life. The timing and the moment all so right. So would you say you Would you say you're? like whoa. Girls gotta love like whoa. I kinda feel like it don't make sense. Cause you're bringing me in and now you're kicking me out again. So strong, then you moves on. Now I'm hung up in suspense. Because you're bringing me in and then you're kicking She's me out love again. Like, whoa. The Ready Set Love Like Wow. Zes weken lang in de lijst van Europa. Van 23 deze week omhoog naar nummer 14. Lady Gaga die zit op een speciaal dieet en dat alles om eh, fit te blijven tijdens haar Monster Ball toernooi. Sinds een plotselinge flauwte in maart op het podium in Nieuw-Zeeland is de zangeres gebrand op een gezond eetpatroon. Gaga die eet voornamelijk eh, tofu, kalkoen en hummus. Ze eten eh, granenchips met salsa, tofu, stukjes kalkoen, hummus en kokosmelk, vertelt Gaga's choreograaf aan een Amerikaans tijdschrift People. Toch wijkt de zangeres wel een beetje af van haar principes als ze podium opmoet. Dan drinken we namelijk één of twee wijntjes, verklapt Gibson. Kanye West die gaat weer de studio induiken. Dat doet hij samen met Jay-Z in dit geval. Samen gaan zij een album maken. Ik en Jay gaan een album uitbrengen met vijf nummers, getiteld Watch the Throne. Laat West weten via Twitter. Twee nummers van het eh, mini-album zijn al opgenomen, waarvan er zelfs al eh, één is verschenen. West stelde het nummer Monster namelijk vorige week beschikbaar als download. dat alles in het teken van zijn initiatief om tot kerst elke vrijdag gratis muziek te gaan uitbrengen. Mocht je dus geïnteresseerd zijn in die gratis muziek, zoek even de website op van eh, Kanye West. En dan zal je vanzelf alles kunnen winnen. En Rihanna die is ook weer in het nieuws te vinden. Want Rihanna die is helemaal in haar nopjes met haar wassen lookalike. Dinsdag werd een wassenbeeld van de zangeres in Madame Tussauds in Washington onthuld. Rihanna verwisselde onmiddellijk haar profielfoto op Twitter voor een exemplaar waarop zij haar wassen tweelingzus een kus geeft. De 22-jarige Rihanna die is dol op de metamorfose. En dat heeft als gevolg dat de beeld in Madame Tussauds een eh, korte blonde koep heeft gekregen. Terwijl de echte zangeres inmiddels alweer een lange bos knalrood haar heeft. Maar de zangeres heeft eh, andere dingen om zich druk over te maken. Een nieuwe single komt namelijk binnenkort weer uit. Ze promoten platen eh, Only Girl in the World weer hoogst persoonlijk. Ga je hem steeds opnieuw draaien? Vraagt zij op de Twitter aan bekende DJ eh, Ryan Secret. Alsof ik het enige meisje in de wereld nog maar ben. En als laatste in dit showbizblok een nieuwsje over Snoop Dogg. Want die is namelijk nog niet klaar met Kate Perry. De rapper is natuurlijk te horen op uh, Katie's hit The California Girls. Maar de zangeres die of de zanger hoopt de zangeres nogmaals te kunnen gaan strikken. En dat alles voor een, nieuwe single die hij wil gaan maken met haar. Over de nieuwe plaat kan Snoop Dogg nog niet veel vertellen. Maar Kay Perry die kan wel wat dingen vertellen. En een van die dingen is eh, de Teenage Dream.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 Mark Ronson. bang bang bang. 9 weken in de lijst van Europa. Van 15 omhoog naar 12. En de vorige geweldige plaat van Kate Perry, de Teenage Dream. Vijf weken staat zijn lijst. Gaat omhoog van 19 naar nummer 13. Ook winst is er deze week voor Maroon 5. Oh ja, yeah, ja, echt waar. Misery gaat van 16 omhoog naar 11. Zes weken lang staan zij alweer in de lijst van Europa. Eh, deze week in handen van Maroon 5. Dan zingen hij natuurlijk Misery. Nummer 20 deze week in handen van The Sister Sisters Fire with Fire. Zakt van 7 naar die 20ste plek. Mohambi met zijn Bumpy Ride staat die 4 weken in de lijst. Gaat van 31 naar 19. Train If It's Love, 10 weken in de lijst. Zakt ook 10 plaatsen van 8 naar 18. Jared met uh, Pyramid, 5 weken staat zijn in de lijst. Van 20 omhoog naar 17. La nou, dat Rosenberg Trio Guitara staat vier weken in de lijst, gaat van 25 naar 16. Joshua Redden, I Will Be Rather Be, I Rather Be With You. Zeven weken in de lijst van, 15, eh, van 22 omhoog naar die 15e plek. Nummer 14 is er dan voor de Ready Set Love Like Rose. Zes weken in de lijst van 23 naar 14. 13 Kate Perry, Teenage Dream. 12 in de negende week, drie plaatsen voor Mark Ronson, Bang Bang Bang. En Maroon 5 voor die net met Mystery. Zes weken in de lijst van 16 omhoog naar nummer 11. Vorige week op 11, deze week op 10. Zijn de mannen van Hurt. Every second is a lifetime. Zo begint hij. Maar de single heet Better Than Love. In de zevende week van 11 naar 10. You it feels second is a lie. met Hurt wordt het alweer half vijf hier in Zandvoort. Je weekend staat voor de deur. Het gaat bijna beginnen, maar wat voor weekend? ZFM, Westkust, weerbericht. Dan gaan we natuurlijk even kijken wat het weer gaat doen van het weekend. Op deze vrijdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wel wat wolkenvelden. Het blijft in tegenstelling tot gisteren vandaag wel de hele dag droog. En bij een eh, uit het noorden niet meer dan zwak waaiend windje wordt het niet meer dan 18 graden vandaag. Vanavond en de komende nacht is het weer helder en daalt de temperatuur naar een graad of 9. Morgen is het ook weer prachtig weer met veel zonneschijn. Het blijft droog en het wordt in de middag zo'n 19 graden. De wind waait uit het noordoosten overwegend matig van kracht. Zaterdagavond en zondagnacht is het ook helder en daalt de temperatuur weer naar 9 graden. De wind waait dan uit het eh, oosten en is overwegend matig van kracht. Zondag de laatste dag dan alweer van je weekend. Ook aangenaam weer voor je. De zon schijnt opnieuw flink en het blijft droog. De oostenwind die eh, waait overwegend matig. De temperatuur stijgt naar 19 graden. Zondagavond, maandagnacht is het helder en daalt de temperatuur bij een langzaam in kracht toenemende oostelijke wind dan alweer naar een graadje of 10. In vorige uur had ik het nog over dat de A200 dicht was tussen Haarlem en Halfweg. Goed nieuws, die is weer in allebei de kanten open. van Dam. Ik betrouwbaar, maar wel origineel. Come da poca picchita va bene Si tu la parla miezza americano Quando si fa l'amore sotto la luna me da venen cape di I love van een land down under. Jolanda Bico en Decap. We No Speak Americano. Zes weken lang in de lijst van Europa. En de nummer 1 van de zomerse 50. 13 weken de, eh, vanaf plek 13 naar plek 7. Zes weken in de lijst, dat zou ik zeggen. Daarvoor die plaats van Lady Antebellum, Niet You Now. Zij staat alweer 11 weken in de lijst. En van 6 ging zij eh, naar beneden. En wel drie plaatsen naar nummer 9. Wordt tijd om de top 5 in te gaan.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 tijd stonden ze net aan in de top 10, nu net aan in de top 5. Van 9 gaan ze omhoog naar plek 4. Zeven weken in de lijst van Europa. Flowrider, David Guetta. Club can handle me right now. Het is alweer kwart voor vijf. Je weekend komt er echt aan. Nog drie platen te gaan. Of nog twee. En nog eh, de nummer één. Dan weten we namelijk wie de beste is van Europa. Eerst werpen we even een blik op de Nederlandse. Daar zes nieuwe binnenkomers. Tom Helsen, Sanne Noise op 39. The Script for the First Time op 37. Kelly Rowland, David Guetta met Commander komt nu binnen op 36. Eh, Tim Knol met Sam komt binnen op 33. Nick en Simon, Een Nieuwe Dag, komt binnen op 30. En op 19 de hoogste nieuwe binnenkomen voor John Legend en The Roots, Wake Up Everybody. De top 10 van de Nederlands top 40, K. Perry en Snoop Dogg, California Girls zak van 7 naar 10. Ricky L. Mike Born Again blijft staan op 9. Flowrider David Guetta, Club Can Handle Me blijft staan op 8. Jolanda Be Cool featuring D-Cup. Het is een beetje over voor die plaat. In de dertiende week zakken ze van 2 naar 7. B.O.B. met zijn Airplane staat nu 11 weken in de lijst. Blijft staan op 6. Mohambi met zijn Bambi Ride staat 3 weken in de lijst van 12 omhoog naar 5. Van 5 dan naar 4 Eminem en Rihanna. Love the way you lie. Tim Burke, Bromance blijft staan op 3. Billionaire van Traffy McCoy heeft niet lang kunnen genieten van die hoogste tree. Een week later zakken ze alweer één plek. De beste plaat nu in de Nederlandse 40 is van de Swedish House Mafia. Hun single One. In zeven weken hebben ze erover gedaan. Van vier stijgers deze week naar de hoogste tree in Nederland. In Europa staat de plaat nog niet in de Euro Breakdown. Of hij dat gaat halen, dat is afwachten. Een plaat die het wel gehaald heeft, die is van Rihanna. En heet Deamo. Zes weken geleden kwam zij binnen. Vorige week stond ze nog op nummer 12. Deze week dus naar de nummer 3 positie. Rihanna hier op CFN. And she said, Zeven weken lang staat ze in de lijst van Europa. Sia, Clap Your Hands. vorige week nog op drie, deze week omhoog naar twee. En wie staat er dan op drie? Nou, dat was dus Rihanna, DMO. Zes weken in de lijst van 12 omhoog naar die derde plek. Het is bijna zover. Je weekend komt eraan. Je mag bijna alles neergooien waar je mee bezig bent. En stoppen tot en met maandagochtend een uurtje of acht waarschijnlijk. Dan eh, zal je weer aan de bak moeten. Ik heb nog één plaat voor je klaarstaan.